Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 40 mensen doodgeschoten in een concertzaal. Aan het begin van de avond gingen drie mannen in camouflagepakken het muziektheater binnen. Correspondent Geert Groot-Koorkamp. Dat concert eh, waar die schoten werden gelost, eh, dat was uitverkocht. Dus dat betekent dat er misschien wel tot 7000 mensen daar binnen waren. En waarschijnlijk nog wel meer. Op een gegeven moment zijn daar eh, gewapende mannen binnengedrongen. Tenminste vier, maar sommige ooggetuigen hebben het over tientallen. Maar dat is ook niet te verifiëren op dit moment. Die zijn gaan schieten in koele bloeden op mensen binnen en ook in die zaal. En het is nog steeds mogelijk dat die daders daar binnen zijn. Volgens Russische media zijn er zeker 100 gewonden. Ook woedt er een grote brand in in het gebouw. Het lijkt erop dat het dak gaat instorten. De Britse prinses Kate heeft kanker. Dat heeft ze vanavond bekendgemaakt in een video. Het is onduidelijk om welke vorm van kanker het gaat. De ziekte werd ontdekt na een operatie aan haar buik, zegt ze. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy And I'm now in the early stages of that treatment. Correspondent Fleur Launsbach weet hoe het nieuws ontvangen is in het Verenigd Koninkrijk. Nou, wel echt als een shock. En ook voor de prinses zelf blijkbaar. Dit is onverwacht, deze kankerdiagnose op haar 42ste. En nu vertelt ze het vanavond aan miljoenen Britten... Eh, die ook vast en zeker daar erg van schrikken. Zeker ook omdat de koning Charles ook onlangs eh, de diagnose kanker heeft gekregen. Dus het eh, gaat allemaal vrij rap achter elkaar. Prinses Kate was sinds haar operatie tot vorige week niet meer in het openbaar gezien. Omdat het Britse Koningshuis weinig informatie losliet over haar toestand... werd er druk gespeculeerd over hoe de prinses eraan toe was. Kate zegt dat ze zich nu volledig gaat richten op haar herstel. Ander nieuws. Postbezorgers krijgen er flink wat meer loon bij. In het nieuwe CAO is afgesproken dat er 19% bovenop komt. Sommigen krijgen zelfs nog iets meer. De nieuwe afspraken gaan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari dit jaar. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droger.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 What's up? How you doing, love? I swear you look familiar, love. Something about you got me tripping, huh? Wait a minute, where I know you from? Wait a minute, where I know you from? Wait a minute, where I know you from? Wait a minute, where I know you from? Wait a minute, where I know you from? Wait a minute, where I know you from? fun. But first you gotta tell me where I know you from. never been, I've never you away.